De prinsen van Oranje zijn gezellig en gezond. Je ziet ze zelden lopen zonder pilsje aan de mond. En verder doen ze ook precies wat opa heeft gedaan. Ze pakken iedere chick, al is het hier nog zo ver vandaan. En straks als Bea ophoudt, dan komt Alex op de troon. Maxima is koningin. La la la la la. En Maxima is de vorstin. La la la la la. En Maxima is nummer één. Maar net als met de spruitjes en goede boerenkool. Eerst moet de vorst er overheen.